Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol zegt dat ze spijt heeft van haar uitspraken... gisteren in een interview met het Algemeen Dagblad over Afghanen. Broekers zei dat er mogelijk 100.000 Afghanen naar Nederland willen komen... en dat het asielsysteem dat niet aan kan. Ook had ze gezegd dat er het risico is van een brain drain... als te veel mensen Afghanistan ontvluchten. Die uitspraken leiden tot felle reacties bij zowel oppositie als coalitie... omdat dat juist van die brain drain het argument is dat de Taliban gebruiken... om te voorkomen dat mensen vertrekken. In de belofte competitie van het betaald voetbal zijn de afgelopen jaren een aantal gevallen van matchfixing geweest. In die competitie spelen de spelers onder de 21 jaar van de profclubs. Een betrokkenen beweert in de NOS-podcast Gefixt... dat hij onder andere vijf spelers van Jong RKC heeft omgekocht. De KVB neemt de zaak hoog op en wil dat de politie onderzoek doet. In Amsterdam heeft een groot aantal mensen vandaag gedemonstreerd tegen het coronabeleid. De demonstratie was met name gericht tegen de verplichte coronapas voor toegang tot horeca, musea en bioscopen. Er is veel aandacht voor de vraag hoeveel deelnemers er waren. De gemeente en de organisatie hebben nog geen schatting gegeven. Een onderzoeksbureau heeft op eigen initiatief een telling gedaan. Het protest is overwegend gemoedelijk verlopen. En in Rome is een historische brug zwaar beschadigd door brand... en een stuk van het voetgangersdeel is in de rivier de Tiber gestort. Niemand raakte gewond. Juist vandaag zijn er in Rome burgemeestersverkiezingen. De slechte staat van de infrastructuur is daarbij een van de belangrijkste thema's. Ajax heeft de, in de eredivisie zijn eerste nederlaag incasseerd. Thuis tegen FC Utrecht werd het 0-1. Cambuur AZ werd 1-3. Vitesse Feyenoord duurt nog een half uurtje. Daar was het net 2-1. Het weer. Geleidelijk trekt de regen weg. Vannacht tussen de 9 en de 12 graden. Morgen in de kust vengelen buien. Verder overwegend droog en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het enige wat nog opvalt in de regio is de A10, de ring van Amsterdam.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 to this, and the only thing I got. some. Yeah. Uh, uh, uh, uh yum, yum, give me some. So what you gonna do, what you gonna do? yum, give me some. You me, yum, yum, give me some. Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I remember what you said to me. I know you've been hurt. just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song. just won't come The rain, it ain't permanent And soon we'll be dancing in the sun We'll be dancing in the sun And we'll sing your song together And we'll sing your song together And we'll sing your song together And we'll sing your song 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. باغي نشوف مون فيس إيه، إيه. جا والديك بغاو يعرفو فين ساكن في حياتي شنو كندير كنصرف وسط العادي ساكن قلبي شاف قوة فايون بحال كيريكو على ودك ما ترجع كومبا لوفيني ماضي ديبو en Zomerhits. Ah, laat me even met je praten, maat.